Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Rusland eist dat Oekraïne alle door Rusland bezette gebieden opgeeft... en dat die, inclusief de bezette Krim, internationaal worden erkend als Russisch. Dat zegt een Oekraïense functionaris die betrokken was bij de onderhandelingen gisteren. Toen spraken beide landen voor het eerst in meer dan drie jaar direct met elkaar in Turkije. Internationaal werd gehoopt dat er stappen zouden worden gezet richting een staakt het vuren. Maar nu komt naar buiten dat de Russische eisen mijlenver af liggen van waar Oekraïne genoegen mee wil nemen. In Gaza is het aantal doden door Israëlische luchtaanvallen en beschietingen flink opgelopen. Palestijnse media melden meer dan 150 doden en ruim 450 gewonden in 24 uur afgelopen dagen zijn geregeld dergelijke dodentallen gemeld. Israël zegt over de aanval alleen dat het in Noord-Gaza... een tunnel van terreurbeweging Hamas heeft vernietigd... en dat daarbij tientallen militanten zijn gedood. De politie heeft na 35 jaar de dader opgepakt... van de verkrachting van een minderjarig meisje in Bodegraven. De nu 58-jarige man uit Altena kon worden opgespoord door nieuwe DNA-technieken. De man drong in 1990 het huis binnen waar het meisje toen alleen was. Hij bedreigde haar met een mes en verkrachtte haar. Gisteren werd hij opgepakt nadat zijn DNA was opgedoken bij een Britse strafzaak. De man heeft inmiddels bekend, zegt het Openbaar Ministerie. En bij het doorzoeken van zijn woning vond de politie ook nog wapens en munitie... waarvoor hij geen vergunning heeft. En de brand bij een hennepvezelverwerker in Oude Pekela is na vijf dagen eindelijk geblust. De brand in het bedrijf brak maandagavond uit en hield de gemeente vervolgens dagenlang in zijn greep. Zo veroorzaakte de brand veel rook- en stankoverlast. Vanaf komende maandag kijken de gemeente en het getroffen bedrijf hoe het terrein veilig kan worden opgeruimd. Volgens de gemeente is er asbesthoudend materiaal gevonden. Het weer, vanavond toenemende bewolking. Vannacht klaart het weer op, minimaal rond 9 graden.